Rijkswaterstaat denkt dat het zand is weggespoeld door de zware regenval van woensdag. Er wordt gekeken hoe het probleem zo snel mogelijk kan worden verholpen. Volgens Rijkswaterstaat zijn er verschillende methoden om de weg te repareren. Het is onduidelijk wanneer het herstelwerk klaar is. Tot die tijd is er één rijstrook afgesloten. In Noord-Irak zijn zeker 29 mensen omgekomen bij een brand in een hotel. Zeker 22 mensen raakten gewond. De brand woedde urenlang in het Soma Hotel in het centrum van de Iraakse stad Sulaymaniyah. Volgens getuigen sprongen mensen uit de ramen om aan het vuur te ontkomen. De Iraakse politie zegt dat onder de doden ook buitenlanders zijn. Eén Canadees en gasten uit Bangladesh en enkele Afrikaanse landen hebben de hotelbrand niet overleefd. De plaatselijke autoriteiten sluiten terrorisme uit en zeggen dat het vuur waarschijnlijk is ontstaan door kortsluiting. De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs en de beurswaakhond SEC zijn het eens geworden over een schikking. De bank werd beschuldigd van het misleiden van investeerders en beleggers. Om vervolging af te kopen betaalt Goldman Sachs een boete van 550 miljoen dollar. Het nieuws leidde tot een flinke koersstijging. Beleggers zijn opgelucht en vinden dat Goldman Sachs er met een boete van een half miljard euro dollar genadig vanaf komt. Spanje heeft bij Marokko aan de bel getrokken over het uitzetten van christenen. Sinds maart dit jaar zijn al 130 christenen door Marokko het land uitgezet wegens zogenoemde bekeringsdrift. Spanje stelt dat Marokko zich moet houden aan de internationale verplichtingen op het gebied van godsdienstvrijheid. Onder de uitgezette christenen zijn zeven Nederlanders die weeskinderen opvingen. Omdat zij wel eens uit de Bijbel lazen en de kinderen vertelden over Jezus, moesten ze Marokko uit. Het weer, nu nog zonnig, later vandaag bewolking, mogelijk een lichte bui. Middagtemperatuur 22 graden aan de kust tot 27 graden in Limburg.